Uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Amsterdam-Zuidoost is vanavond een auto beschoten. De bestuurder is daarbij overleden. De auto werd vanaf een scooter onder vuur genomen en reed daardoor een gebouw in. De twee daders die op een scooter zaten zijn voortvluchtig. De politie gaat er vooralsnog niet vanuit dat er een link is met de moord op advocaat Dirk Wiersum. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is rustig verlopen... GroenLinks-leider Klaver heeft toegezegd niet langer op voorhand alle kabinetsplannen af te wijzen. De SP zei bereid te zijn om samen met het kabinet naar oplossingen te zoeken. PVV-leider Wilders besteedde een groot deel van zijn spreektijd aan de rechtszaak die tegen hem loopt. Premier Rutte reageert later vandaag op alle vragen en suggesties die zijn gedaan om het beleid aan te passen. Er zijn maatregelen genomen om advocaten, rechters en officieren van justitie te beveiligen... in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi. Dat zei hoofdofficier Fred Westerbeke van het Openbaar Ministerie in Nieuwsuur. De maatregelen volgen op de moord op advocaat Dirk Wiersum gisterochtend in Amsterdam. Hij stond Nabil B. bij, de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. Westerbeke zei dat er ook al maatregelen waren getroffen voor de veiligheid van Wiersum... maar hij kon niet zeggen welke... Met de moordaanslag is volgens Westerbeke geen rekening gehouden. India verbiedt de elektronische sigaret. De import, productie en verkoop worden verboden. De regering is bang voor gezondheids- en verslavingsproblemen. Als het verbod van kracht is, komt er een overtreding tot drie jaar gevangenisstraf te staan. Vorige week werd bekend dat de VS de verkoop van e-sigaretten in winkels wil verbieden... omdat miljoenen kinderen eraan verslaafd zijn... Nu nog stappen mensen die willen stoppen met het roken van tabak nog vaak over op e-sigaretten. Maar tegenstanders zeggen dat de e-sigaret mensen verslaafd maakt aan nicotine... en jongeren stimuleert om tabak te gaan roken. Het weer, vanaf temperaturen tussen de 3 en 9 graden... met kans op mistbanken en in het binnenland vorst aan de grond. Overdag opnieuw zon en wolken, het wordt maximaal een graad of 17. Dit... Ik heb diabetes type 1...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 It's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. It's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. It's got me feeling so free.